Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Een grote groep eierboeren heeft flink verdiend aan de hogere eierprijzen die het gevolg waren van de fipronil-affaire. Daardoor is het gemiddelde inkomen van de hele sector dit jaar bijna verdubbeld. Dat blijkt uit een rapport van de Wageningen Universiteit. Zo'n 300 boeren die geen vaste prijs hebben afgesproken met de tussenhandel profiteerden van de eierschaarste. De prijs van eieren is sinds augustus meer dan verdubbeld, waardoor de boeren flink meer verdienen. Bij een vijfde van de 800 Nederlandse eierboeren ging het bedrijf juist op slot, omdat er te hoge gehaltes fipronil in hun eieren was gevonden. De Amerikaanse luchtmachtbasis in Suffolk ten noordoosten van Londen is een tijdje in lockdown geweest vanwege een incident. Volgens Britse media probeerde een auto het terrein op te komen. De bestuurder zou door de lokale politie zijn opgepakt. Rechters uit Amsterdam gaan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden helpen bij het wegwerken van de achterstanden in de afhandeling van rechtszaken. In Oost- en Noord-Nederland liggen zo'n 5000 zaken te wachten op behandeling in hoger beroep. Daardoor duurt het nu langer dan een jaar voordat een hoger beroep wordt afgehandeld. Door extra rechters in te zetten uit Amsterdam moet de wachttijd teruggebracht worden tot maximaal 9 maanden. Bij de schietpartij afgelopen nacht in Utrecht-Overvecht... is ook een bejaarde buurtbewoonster gewond geraakt. De vrouw van 81 lag in haar huis te slapen... toen ze door een verdwaalde kogel werd getroffen in haar been. Ze ligt in het ziekenhuis en maakt het volgens de politie... naar omstandigheden goed. Bij de schietpartij raakten ook twee mannen gewond. Eén van hen is er slecht aan toe. Het weer droog met vooral in het westen zo nu en dan zon. Het is 3 tot 8 graden. Vannacht bewolkt met een temperatuur net boven het vriespunt. Morgen vooral in de oostelijke helft bewolking en motregen. In het westen af en toe zon bij 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. De avondspits begint met een paar dagelijkse files. Er zijn er eigenlijk maar twee die opvallen. Dat is op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Dorp. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Komt door een auto met pech. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij Pernis.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 Havana, ZFM stuur je allemaal fijne dagen en een